Kees met het nos In Libië hebben opstandelingen het Groene Plein in Tripoli bereikt, in het hart van de stad. Ze werden daar opgewacht en toegejuicht door een grote menigte. Vlak voordat ze het centrum introkken leek het alsof er op ze werd geschoten, maar bij een tweede poging konden ze het plein wel bereiken. Veel inwoners van Tripoli dragen vlaggen van de oppositie, ze rijden toeterend door de straten en verscheuren posters van Gaddafi. Volgens de opstandelingen hebben ze vrijwel geheel Tripoli in handen. Alleen het uitgestrekte commandocentrum van kolonel Gaddafi hebben ze nog niet veroverd. Eerder berichten buitenlandse persbureaus dat Gaddafi gearresteerd zou zijn. Maar het bleek te gaan om zijn zoon Saif. Tegen die zoon is een arrestatiebevel uitgevaardigd door het internationaal strafhof. De opstandelingen hebben de laatste uren verrassend snel het centrum van de Libische hoofdstad bereikt. Ze lijken nauwelijks op aanhangers van Gaddafi te zijn gestuurd. Een woordvoerder van het regime van Gaddafi zegt dat het afgelopen etmaal bij de strijd om Tripoli 1300 doden zijn gevallen. Maar het is volstrekt onduidelijk of dat aantal klopt. In andere Libische steden die al in handen zijn van de opstandelingen wordt massaal feest gevierd. Een woordvoerder van Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad die de opstandelingen vertegenwoordigt. Die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich nu overgeeft. Maar in een geluidsopname op de Staatstv riep de kolonel stammen die hem steunen juist op om naar Tripoli te komen. Hij liet opnieuw weten niet te zullen vertrekken. De legereenheid die belast is met de veiligheid van Gaddafi heeft de wapens neergelegd en zich overgegeven. En dan nog het weer, opklaringen. Plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. Overdag is het wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 26 graden.